Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Vanwege de rookschade worden de bewoners van 34 kamers de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkerswaard is niet bekend. De Noorse premier Stoltenberg heeft de oprichting bekendgemaakt van een commissie die de terreurdaad van Anders Breivik gaat onderzoeken. 22 juli-commissie zal een onafhankelijk breed onderzoek houden. Het is de bedoeling dat daar lessen uit kunnen worden getrokken, ook over de rol van de politie. Bij de bomaanslag en de schietpartij zijn 76 mensen omgekomen. Stoltenberg maakte verder bekend dat de overheid zal meebetalen aan de herdenkingsdiensten en uitvaarten van de slachtoffers. En daarmee hopen we deze moeilijke tijden iets minder moeilijk te maken, zei de Noorse premier. De president van Cyprus wil dat alle ministers ontslag nemen vanwege de explosie in een munitiedepot twee weken geleden. Door de enorme explosie, die ook een nabijgelegen energiecentrale beschadigde, is Cyprus in een crisis beland. Het duurt zeker een jaar voordat de centrale, de grootste van het eiland, weer volledig werkt. De economische schade wordt geschat op 2 miljard euro. De Cypriotische economie is bovendien kwetsbaar omdat die nauw verweven is met de Griekse. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde daarom gisteren de kredietwaardigheid van Cyprus. Met een nieuw kabinet wil president Christofias het vertrouwen terugwinnen van zowel de eigen bevolking als van het buitenland. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 13 en bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken.